Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het object waardoor vanmiddag het vliegverkeer bij de polderbaan bij Schiphol stil kwam te liggen... was waarschijnlijk geen drone, maar een ballon. Dat meldt de marechaussee op basis van radarbeelden. Aan het begin van de middag maakten meerdere piloten melding van een drone bij de luchtverkeersleiding. Het vliegverkeer werd daarop drie kwartier omgeleid naar een andere landingsbaan. In de afgelopen week werd vanwege drones het vliegverkeer in Denemarken en Noorwegen meerdere keren stilgelegd. De Europese Commissie gaat ervan uit dat het daarom Russische acties ging. Op het verkiezingscongres van GroenLinks-PVDA had Frans Timmermans in zijn toespraak veel aandacht voor Gaza en Israël. Over dat onderwerp ontstond bij het vorige congres in juni nog veel onrust binnen de partij. Ook haalde Timmermans uit naar de PVV. Hij zei dat Geert Wilders een voedingsbodem heeft gecreëerd voor de rellen in Den Haag vorige week. Een Belgische vrouw die verdacht wordt van de moord op haar baby... is in haar cel onverwacht opnieuw bevallen. Niemand wist dat ze zwanger was. Het proces tegen de vrouw is vrijdag begonnen. Ze wordt ervan verdacht dat ze zeven jaar geleden haar pasgeboren baby zou hebben verstikt... en verstopt in een reiskoffer in haar ouderlijk huis. Vannacht vroeg ze in haar cel om hulp en een arts stelde al snel vast dat de vrouw weeën had. Ze is naar het ziekenhuis gebracht om te bevallen. Jeugdzorg zal beslissen wat er met de baby gebeurt. Door de bevalling loopt het proces in België mogelijk vertraging op. In de eredivisie heeft Ajax een moeizame overwinning geboekt op NAC Breda. In Amsterdam werd het 2-1. Twee treffers van NAC werden afgekeurd en zelfs na een rode kaart was de ploeg nog een paar keer dicht bij de gelijkmaker. Na het laatste fluitsignaal was er een fluitconcert op de tribune van de Ajax-supporters. Het weer droog bij een graad of 16. Vooral in het noorden en oosten kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 5. Morgen vooral in de middagzon en droog bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog een file op de ring van Amsterdam... de A10 Noord richting Utrecht.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 You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body, big bada boom. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body. This one, this one I seen, seen. could believe the ass in them jeans. To myself, had to think, any room for me up in them jeans? Ghetto star, ah, you are. Eat you up like a chocolate bar. What's your name? What's your size? Goddamn, you got me beat. I'm just trying to get you in my room. Uh huh. Uh-huh. you bada bingo, bada boom. And my house got a wing with a lot of rooms. I could do a lot of things, get you hot as June. I wanna watch your body swing to the hottest grooves. I'm trying to slide behind it when you throw it round, so I can ride and grind it when you slow it down. Bring it from the top, then take it to the bottom. I'm clinging to your top, trying to make it to your bottom. The way you move is fabulosa. It makes me wanna grab you closer. You know I like it when you bounce, bounce. Throw your hands up and you bounce, bounce. Out on the back down when I'm pressing your Yeah. I'm finna lay the smack down like a wrestler. Yeah. But nobody get it to poppin' like this man can. Uh-uh. Had them girls get it to poppin' on a handstand. Get em. Yeah. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big bada oh bada boom. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big bada Oh, ah. bada me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body, big body. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance with me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body, my body. B2K, Fat, Mama, T Scott. Oh yeah, Chris Dogs, I see you. let's do this again. <laughs> Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Dit is ZFM 106.9 FM. all celebrate and have a good time. Celebration. We gon' celebrate and have a good time.